uur. Gert Kluk bij het NOS-journaal. De Canadese premier Carney heeft zijn verkiezingscampagne stilgelegd... na het incident in de stad Vancouver. Daar vielen negen doden toen een automobilist op een straatfestival inreed op bezoekers. Morgen kiezen de Canadezen een nieuw parlement... en op het evenement waren veel politici aanwezig om campagne te voeren. Saudi-Arabië en Iran willen bemiddelen tussen India en Pakistan. De spanning tussen de twee landen is sinds de aanslag afgelopen week in de regio Kashmir... waarbij 26 toeristen werden gedood opgelopen. India zegt dat de terroristen steun kregen uit Pakistan, maar Pakistan spreekt dat tegen. Sindsdien zijn er beschietingen over en weer. Bij een schietpartij gisteravond in Delfzijl is een man van 31 gewond geraakt. De politie zegt dat hij waarschijnlijk werd beschoten vanuit een voertuig. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden, waarom is niet bekend. Vermoedelijk waren er meerdere mensen en voertuigen bij betrokken. De schutter wordt nog gezocht. In Gaza zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker zeven mensen omgekomen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Er waren onder meer aanvallen op een vluchtelingenkamp en op Gaza-stad. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Europarlementariërs reageren boos op de voorgenomen sluiting van bandenfabriek Vredestein in Enschede. Het moederbedrijf uit India wil volgens de politici de productie al veel langer helemaal verplaatsen naar Hongarije. Voor een nieuwe fabriek en de aanleg van een weg daar naartoe is volgens de parlementariërs Europees geld gebruikt. De Europese Commissie zegt dat aan alle eisen is voldaan.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 out of your mind Telling your friends I was thugging you That you weren't playing true Sipping out of your mind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 开始。

never get confronted for it Cause they stick up for me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 If I were just a boy.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 Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second been so contender, spend it all on you, generous for the love and the tenderness. Swear to God, it's a effortless this life. Got it, got it, got it all. Your body to your smile wants you to.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 just take some time. This ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down, you know that it's true. Come on, come on. hurt loving you.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 it's